uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Frankrijk worden vannacht 45.000 agenten ingezet... om te zorgen dat het daar niet weer uit de hand loopt. Ook nu is het weer onrustig nadat een jongen van 17 omkwam door politiegeweld. Franse media melden rellen en plunderingen in Parijs, Marseille en Lyon... In sommige steden gaan er ook gepantserde wagens de weg op. En volgens deze VRT-verslaggever is het een soort emmer die overloopt. Er zat sowieso altijd al heel veel frustratie bij jongeren in die banlieues. Vanwege hun huidskleur, vanwege hun geloof, overtuiging, vanwege sociale klasse. Dus dat komt allemaal samen. Zij voelen zich te min om deel te nemen aan een maatschappij. En om 9 uur vanavond werden alle trams en bussen al stilgezet... om te zorgen dat railschoppers zich lastiger kunnen verplaatsen. In Kenia zijn tientallen mensen om het leven gekomen bij een groot verkeersongeluk. Een vrachtwagenchauffeur verloor de controle over zijn truck toen hij een stilstaande bus moest ontwijken... waarna hij inreed op voetgangers en geparkeerde busjes. En componist Ruud Bos is overleden. Ja, misschien zegt die naam je niet gelijk wat, maar hij zat achter deze Efteling-muziek. Ja, je hoort de muziek van Carnaval Festival, Fata Morgana in de Droomvlucht. En de nummers van de componist zijn ook te horen bij Villa Volta in de Vogelrok. Ruud Bos was 87 jaar in is bij de pomp vandaag. Want veel automobilisten willen toch nog even die 5 à 10 euro op een volle tank besparen. Ja, daar doe ik nog even gooi, in. Voordat morgen eh, duurder wordt. Dus zometeen haal ik de andere auto nog even op. Dan doe ik hetzelfde meer. Ja, die man had het goed voorbereid dus. Vanaf morgen zijn de voordeeltjes die het kabinet had bedacht tegen de hoge prijzen voorbij. Ja, en daar baalt deze pomphouder in het oosten van het land toch best wel van. Nou was het eindelijk weer een beetje dat je dacht van, oh, lekker. En eh, dan is dan een half jaar en is het weer over. Dus dat is wel een beetje, ja, hm, word niet echt blij <laughs> ja, vandaag word ik wel blij nog, maar daarna niet meer. <laughs> ja, hij had namelijk veel Duitse klanten die hier juist heen gingen omdat het goedkoper was. Maar dat is dus klaar vanaf morgen. heb ik nog het weer voor je. De rest van de avond is het droog en nog een graad of 16 vannacht ook.